Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het LAX zijn vandaag minder klachten binnengekomen dan in de afgelopen dagen. Toch is het totaal aantal klachten dat deze week is binnengekomen... ruim het dubbele van vorig jaar. In totaal zijn er namelijk zo'n 220.000 klachten gemeld. Studenten hebben het onder meer over geluidsoverlast en ook over vage vragen. Het klagen kan ervoor zorgen dat de normering wordt aangepast... waardoor je eindcijfer hoger wordt. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt al tien dagen geen medische voorraden te hebben ontvangen in de Gazastrook. De sluiting van de grensovergang bij Rafah, sinds het Israëlische offensief in die stad, heeft voor een moeilijke situatie gezorgd, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze maken zich daarom zorgen over een tekort aan brandstof om de ziekenhuizen in Gaza draaiende te houden. Het is niet bekend hoe het gesprek tussen Omtzigt en Plasterk is verlopen. Het gesprek van vandaag was er om de lucht te klaren tussen die twee. Omtzigt en zijn partij hebben op verschillende vlakken twijfels... over Plasterk als minister-president. De twee hadden tijdens Plasterks periode als informateur verschillende aanvaringen. Na het gesprek was Plasterk niet beschikbaar voor commentaar... en ook bij NSC kwam, kwam er geen reactie. En NAC Breda heeft met 0-5 gewonnen van Roda JC... in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Roda blijft dus definitief in de eerste divisie spelen. En dat is misschien maar beter ook als je commentator Ragnar Niemeyer hoort. Die keeper, die Koen Bukker, wie heeft het bedacht om hem op goal te zetten? Want bij elke bal gaat het eh, mis. Het ziet er allemaal heel moeizaam uit. En ik ga niet zeggen dat het aan eh, hem te danken of te wijten is dat het vanavond niet lukt. Want het is allemaal niet goed genoeg bij, eh, bij Roda. Ja, de wedstrijd werd ook nog twee keer stilgelegd vanwege bekers op het veld. Maar is uiteindelijk toch uitgespeeld. NAC heeft nog kans om te promoveren. Volgende week spelen ze tegen Dordrecht of Emma in de halve finale van de play-offs. Het weer in het zuiden nog wat buien met onweer. Vannacht bijna overal droog bij zo'n 11 graden.